Clemens Peters met het NOS-journaal. Leden van het Koninklijk Huis hoeven ook in de toekomst geen belasting te betalen. Vorig jaar diende Denk een motie in in de Tweede Kamer... om de wettelijke vrijstelling van belastingen voor de koning en zijn vrouw en dochter te schrappen. Een meerderheid van 90 van de 150 Kamerleden stemde daarvoor. Maar dat is niet genoeg, schrijft premier Rutte nu in een brief aan de Kamer. Om de Oranjes belasting te laten betalen is een grondwetswijziging nodig... en dat kan alleen bij een derde meerderheid. De Rijksuniversiteit Groningen mag van de rechter een docent ontslaan... die in zijn lessen complottheorieën zou hebben verkondigd. Studenten kregen tijdens een vak dat ging over kritisch denken... lesstof voorgeschoteld met controversiële standpunten... zoals dat vaccinaties autisme zouden veroorzaken. De universiteit wilde de man ontslaan... omdat zijn manier van lesgeven niet zou stroken... met de academische normen van de universiteit. En de rechter heeft daar nu groen licht voor gegeven. De crisis noodopvang in gemeenten voor asielzoekers moet langer open blijven dan 1 april. Dat heeft staatssecretaris Van der Burg gevraagd aan de burgemeesters in het zogeheten Veiligheidsberaad. Voorzitter Bruls van dat Veiligheidsberaad zei dat veel burgemeesters positief op het verzoek hebben gereageerd. En ook is in het overleg gesproken over de derde landers. Dat is een groep van circa 4900 vluchtelingen uit Oekraïne die geen Oekraïense staatsburger zijn. Ze hebben nu nog dezelfde rechten als de Oekraïense vluchtelingen, maar die regeling stopt op 5 maart. De burgemeesters willen dat die regeling wordt verlengd. Een jongetje van zes uit de Amerikaanse staat Michigan... heeft met de smartphone van zijn vader voor 1000 dollar aan maaltijden besteld. En dat deed hij via de bezorg-app van Grubhub. Het jongetje had de smartphone van zijn vader gekregen om voor het slapen gaan nog een spelletje te spelen. In plaats daarvan bestelde hij broodjes kip, reuzengarnalen, pizza's en andere maaltijden. Toen de ene na de andere bezorger voor de deur stond, kreeg de vader argwaan. De ouders hebben het jongetje ernstig toegesproken en zijn spaarvarken geplunderd om de rekening deels te voldoen. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen.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 And that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl, I just can't leave alone. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me.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 Sky is the limit and you know that you can have what you want. Be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on. Just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have steel I will borrow If I can make, if I can make your heart my home get it right now? Mm. Can I get it right now? get it right now always think of you inside of my private thoughts. Can't imagine you touching my private parts. And just the thought of you can't help but touch myself. That's why I want you so bad.